Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël is in de Gazastrook begonnen met een nieuw grootschalig offensief. Dat heeft het leger bekendgemaakt. De aankondiging volgt op een dag van intensieve aanvallen vanuit de lucht, vanaf zee en op de grond in Gaza. Medici zeggen dat daarbij zeker 108 mensen zijn gedood. Een anonieme Israëlische functionaris zei eerder al dat met de aanvallen van afgelopen dag een grotere operatie werd voorbereid... Volgens het Israëlische leger is die operatie het begin van pogingen om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen en de vernietiging van Hamas. Scenario-schrijver Gerard Soeteman is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijkste scriptschrijvers uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Samen met regisseur Paul Verhoeven maakte Soeteman onder meer de filmklassiekers Turks Fruit, Soldaat van Oranje en Zwart Boek. Zijn bekendste werk was het scenario voor De Aanslag... de filmbewerking uit 1986 van het gelijknamige boek van Harry Mulisch... In 2017 won Soeteman een gouden kalf voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse filmgeschiedenis. Gerard Soeteman was 88 jaar. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om 1 miljoen Palestijnen permanent naar Libië te verplaatsen. Dat meldt NBC News. Het plan zou al besproken zijn met Libische leiders, zeggen ingewijden tegen de Amerikaanse nieuwszender. Libië zou voor het opnemen van de Palestijnen miljarden dollars krijgen van de VS. Er zou nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt. Voetbalclub Den Bosch heeft zich verrassend geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. In Leeuwarden had de ploeg genoeg aan een 1-1 gelijkspel nadat eerder met 1-0 was gewonnen. Cambuur was sterker en had deze wedstrijd 75% balbezit.